Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Daarbij zouden zeker 17 doden zijn gevallen, onder wie een Turk en een Fransman. Het doelwit was een Turks restaurant in de hoofdstad Ouagadougou. De daders zijn vermoedelijk islamitische extremisten. Veiligheidstroepen hebben in een vuurgevecht drie aanvallers gedood... maar er zouden nog mensen vastzitten in het gebouw. De Amerikaanse vicepresident Pence heeft gezegd dat er een vreedzame oplossing mogelijk is voor de onrust in Venezuela. Tijdens een bezoek aan Colombia probeerde hij andere Zuid-Amerikaanse landen gerust te stellen. Die waren geschrokken door de woorden van president Trump... die zaterdag nog sprak over mogelijk militair ingrijpen in Venezuela. Bij een motorevenement in Amsterdam heeft de politie gisteren meer dan 200 bekeuringen uitgeschreven. Zo'n duizend motorrijders deden mee aan een tocht die via Facebook was georganiseerd. Ze begingen massale overtredingen, zoals door rood licht rijden, kruispunten blokkeren en over de stoep rijden. De politie noemt het gedrag ronduit asociaal. Bij een politiebureau in Istanbul is een agent doodgestoken. De dader is waarschijnlijk een aanhanger van terreurbeweging Islamitische Staat. Hij was juist gearresteerd omdat hij volgens de Turkse politie een zelfmoordaanslag wilde plegen uit naam van IS. De man werd direct na de steekpartij doodgeschoten door andere agenten. De Australische vicepremier Barnaby Joyce moet waarschijnlijk opstappen. Hij blijkt de Nieuw-Zeelandse nationaliteit te hebben en in zijn functie mag dat niet. De vader van Joyce is in Nieuw-Zeeland geboren toen Australië en Nieuw-Zeeland allebei nog Brits waren. Daardoor ging de vicepremier ervan uit dat er geen probleem was. Maar de regering van Nieuw-Zeeland heeft nu bevestigd dat Joyce de Nieuw-Zeelandse nationaliteit heeft. Het weer, het is droog, met in het binnenland kans op een mistbank. Minima tussen 9 en 13 graden. Overdag geregeld zon en 22 tot 25 graden. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Dit was het NOS Show.